Zie? gaan, ik ben nu echt. Ga je mee naar de zon en zee? Luister op het strand, ik hoor een melodie, wat is hier aan de te zeggen, want dat weet je. van dat meisje waar ik zo van droom. Ik weet wel hoe ze heette, de rest ben ik vergeten, zelfs het nummer van haar telefoon. Maar het duurt nog even, ooit kom ik haar weer tegen en dan kijk ik haar heel even aan. Ik weet al wat ik zeg, misschien loopt zij wel weg, maar ik laat haar nooit meer gaan deel van jou. Een ietsie niet veel maar toch wel ietsie. Want ik weet het wordt mijn dag vandaag. Veel een heel klein beetje, niet veel maar ach, dat beetje, Daarom dat ik dit nu aan jou vraag. Ik wil van jou een ietsie niet veel maar toch wel ietsie. Ook al geef jij mij alleen jouw naam. Ik zeg niet dat het moet, maar maak mijn dag toch goed door jou ben ik. by the rivers of zitten praten, maar jullie gaven je fouten nooit toe. Ja, ik zou jullie gaan verlaten, maar daar kwam ik nooit aan toe. Jullie blijven gewoon maar doorgaan, altijd werken en aan de gang. Eén ding weet ik nu echt zeker, ik plak mijn broers achter het behang. niemand wat out. een goede raad. neem het maar aan van je vrienden. Voor jou sta ik altijd paraat. Ach, ik hoor het jou nog zeggen. Ik kan de hele jij niet geniet. Want de lief niet. Ik weet dat blij bent dat mij ziet. Want de lief niet. De de wind en de de kou. Je zin ze staan bij man en vrouw. Alle om die ben gericht. Behalve op het gezicht. op puur genot, maar wat een brutaliteit. Dat zij met iedereen vrij, waar is dan bij een vrijderij, maar niet met mij. Hoe kun je nou zeggen dat je niet geniet? Want tippels liegen niet. Ik weet dat je de bent mee ziet. Want tippels liegen keep control of me. Try to keep. la luna, mezzo mare, mamma mia, ne maritare. Figlia mia, tutta dare, mamma mia, pensaccia tu. te. Si ridugno, pisciola, ero vai, ero vene, sembra la pesce, ma la bene. Gigi figli a fantasia di picciule a figlia mia, uè mamma, ne voglio maritare. Uè mamma, quanto bello baccalà. Uè mamma, pesce fritto e baccalà. Me voglio una maiotta che me voglio maritare. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, rimaritare figlia mia, tutto dare, mamma mia, pensa a tu pensieri d'un muratore tu il vene a gazzole e cazzole manadene si ci incapa la fantasia cazzolia ficchia mia uè mamma ne voglio maritare uè mamma quanto bello bagalà jou wil haten don't. dream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Fuckers. Je bent voor mij de ware, de enige voor mij. ahead of heartbreak, one step ahead of misery. One step is all I have to take backwards to be the same old fool for you I used to girlfriend. zone. I can't recall when I last had a laugh. My friends are talking behind my back. They'll worry about me when they go out without me. Cause I'm kinda stuck in a broken hearted state. I don't wanna think that it's too late for you and I to make things right. It's a beautiful morning. The sun wherever you are now. Won't you? afford a lot. Buy your own. Oh, soms nog niet aan. Geef me toch alsjeblieft een keer een kans. Als ik je nee, jouw ogen zeggen ja. Ik vraag het zelf wel aan je pa. Mag je dochter samen met me mee of stap dan Ik grap, mijn Daar zit te wachten dat de sneeuw weer zal gaan vallen. Maar we hebben het gevonden, apres-skiën met z'n allen. we gaan skiën in zomer in de hut daar op het plein. De apres-skiën dat is waar je moet zijn. Zeven nachten in de week, dat bedenkt daar op zijn kop. hele zomer lang, skiën op de top. We hebben alles geprobeerd om de sneeuw maar te vergeten. Skiën vandaag en van je maar dat niet echt voor maar los op de plek waar het gebeurt. Ja, de skiën Rotterdam is door ons dus goed gebeurd. Ja, we gaan in zomer in de hut daar op het plein. De skier skiën Rotterdam, dat is waar je moet zijn. Zeven nachten in de week staat de tent daar op zijn kop. hele zomer lang, AP skiën, dat is toch. Ja, we gaan in zomer in de hut daar op het plein. De skier skiën Rotterdam, dat is waar je moet zijn. Zeven nachten in de week staat de tent daar op zijn kop. Twee zomerlang, après skiën, dat is top. Ja, we gaan skiën in de zomer in de hut daar op het plein. Ja, après skiën Rotterdam, dat is waar je moet zijn. Zeven nachten in de week staat de tent daar op zijn kop. Twee zomerlang, après skiën, dat is top. Zeven nachten in de week staat de tent daar op zijn kop. De hele zomer lang, après skiën, dat is top. Zeven nachtjes in de week, gezet daar op zijn kop. De hele zomer lang, après en dat is top. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat over het plein. Met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld en je Hercules held. Je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent. Koningin of president, wijsklanten, figuranten en een goed papa bent. Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee. Alle clubje, partij, alles hoort erbij loop machtig achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel, met je loensende blik naar de vrouwen en dun en dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hey, kom maar laat ons met een warme liefdestraan. Met twaalf tenkabouters en de bom zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn pacht en deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenplan.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 Now I see that you will never ever understand. Just too blind to see the truth that's right in front of you. I don't care about the things that you just said to me. And I don't care about the way that I'm making you feel.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 vertrekken Stuur op weg naar huis nog een bericht Slaap lekker Slaap lekker is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Dit is wat ik zei tegen haar. Slaap, lekker ding aan, jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Dit is wat ik zei tegen haar. Nog meer jij is fantastisch toch. Oh twee benen, dan had ik op die tenen. Ja, dan maakte ik de mooiste sprongen en de hoogste berg werd dan beklommen. Ook ging ik lekker skiën. In de sneeuw tot aan de knieën. Zelfs de springschans en de rodelbaan nam ik erachteraan. Benen had ik maar twee benen en ook die tien tenen wat een ideaal. S'avonds naar de disco of een bruine kroeg. Met de vrouwtjes dansen ja tot morgens vroeg. Maling zou ik hebben aan die late tijd. Maar helaas één baander ben ik kwijt. Oh, had ik maar twee benen. Nou, op die benen. Ja, dan maak ik de mooiste sprongen. En de hoogste werd met banden klommen, Oh, ging ik lekker skiën. In de sneeuw aan mijn knieën. Zelfs de springschans en de rodelbaan nam ik erachteraan. Benen, had ik maar twee benen. En ook die benen, wat een ideaal. Zuster had een goede baan op een privékantoor. En deze baan beviel haar best, daar had ik heel gauw door. Haar baas een knappe jongen zij luistert best alleen. Zoals jij het in je vingers hebt, zo heeft het er niet een. hele ze hielp haar baas. Als die beesten, als die beesten, als die beesten. Ze hielp haar baas. Als die wisten, Wat als die wisten wat zal er bij de hand. heeft een hele tijd geduurd, maar op een kwaaie dag gebeurde me dat mijn baas en vrouw haar zo eens wezen zag. Ze bleef de hele middag bij mijn zuster op kantoor, maar die had de zaak goed in de hand en die ging rustig door. Want ze hielp haar baas als die beesten, als die beesten, als die beesten, je wat haar baas. Als die beesten, want als die beesten zal zal de hand. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar twaalf meiden hebben 24 billen. En als u niet gelooft, meneer, dan tel ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die kleine. Je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen. Er loopt een streep doorheen. Niet meer tellen, niet meer delen. Geen vermenigvuldiging. Tegenwoordig gaat het sneller op zo'n automatisch ding met een floppy of een chippy wordt het zo geprogrammeerd. Maar ik doe het toch maar liever zoals ik het heb geleerd. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar twaalf meiden hebben 24 willen. En als je het niet gelooft, meneer, dan ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die kleine, je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar twaalf meiden hebben 24 willen. En als je het niet gelooft, meneer, dan tel ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die kleine, je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen verloop en een door.